De rebellen krijgen daardoor de kans de stad te verlaten en een veilig heenkomen te zoeken. De rebellen zeggen dat de uittocht morgen bij zonsopgang begint. Ze mogen hun lichte wapens meenemen. Vermoedelijk gaan ze naar de provincie Idlib, even ten westen van Aleppo, die nog in handen van de rebellen is. Bij een explosie in Spaarndam bij Haarlem zijn twee politiemensen gewond geraakt. Een van hen is er zeer slecht aan toe. De agenten maakten deel uit van een arrestatieteam. Volgens een woordvoerder hebben arrestatieteams meestal explosieven bij zich. En daarmee is iets fout gegaan. De explosie was in de auto van de agenten. Wat het arrestatieteam in Spaarndam deed, kon de politie niet zeggen. Er komt toch geen verplicht kenteken voor tractoren op de openbare weg. De Tweede Kamer heeft dat voorstel met een krappe meerderheid verworpen. Eerst had de Kamer juist om de kentekenplicht gevraagd... omdat er veel ongelukken gebeuren met tractoren op de weg. Nu is het belangrijkste bezwaar dat het een te grote lastenverzwaring is voor boeren. Een gemiddeld bedrijf zou 450 euro kwijt zijn geweest aan kentekens. De Tweede Kamer wil dat elke puppy die in Nederland wordt geboren of hier naartoe verhuist een eigen paspoort krijgt. Het initiatief daarvoor komt van de Partij voor de Dieren. Alleen dierenartsen mogen de paspoorten gaan verstrekken en er moet in vermeld worden waar de hond is geboren en welke vaccinaties zijn gegeven. Kwaadwillende handelaren plegen nu vaak fraude met vaccinatieboekjes. Het gaat daarbij meestal om puppies uit Oost-Europa. Het weer bewolkt met wat regen of motregen. De minima liggen rond de 6 graden. Later vannacht regent het wat vaker, maar die regen trekt morgenochtend weer weg. Het wordt 10 graden. Vanaf donderdag een enkele opklaring. De nachten worden wat kouder en er is kans op mist. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 We gaan naar de kerst toe. Dat betekent dat ik eh, tijdens het jazzprogramma natuurlijk ook wat... Uh, ja, lekker eh, kerstsfeer ga brengen. En ik begin nu al met Michael Bublé... maar ik ga wel even het hele nummer draaien. Dat vind ik wel dat hij het wel verdiend heeft. Hij heeft zo zijn best erop gedaan. Met Shania Twain samen, notabene. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And the children listen To hear sleigh bells in the snow snow. Said I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Formule 2. En ik hoorde van de week vertellen, ik weet niet of het waar is... maar eh, ik denk het wel, want het was gewoon om de nationale radio te horen... dat uh, Shania Twain, u kent natuurlijk de grandioze zangeres... dat dat het nichtje is van Henk Wijngaard hier. De Nederlandse Henk Wijngaard van de Vlam in de Pijp. Je zou het bijna niet verwachten, maar eh, eh, hij heeft echt een vlam in zijn pijp gehad. Eh, althans, zijn familie, want die hebben een flambieuze zangeres op de wereld gezet. Chennai 2, en nu hoorde haar zojuist met Michael Bublé. En ze droomden allebei van een witte kerst. Zou het nog gebeuren dit jaar, luisteraars? Zou het dan echt gebeuren? Zou we echt een witte kerst krijgen? kansen zijn maar zo klein, hè. Verdorie. Nou, ja, ik, ik, ik, ik hou ervan, hoor. Ik zou meteen mijn moonboots aantrekken. Uh, met mijn camera de duinen intrekken en mooie foto's maken van eh, al die kerstduintoppen, eh, uh, zeg maar. Ja, ik hoop dat ik het ooit nog eens mag beleven. Just one of those things, zeg maar. Dit is DG Bridgewater. It was just one of those things, just one of those and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. And just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wings. Just one left that don't let a that, that, that, that. Good it all. Good little bit of land of it all. Good little it all. it all. it de super zwingende muziek van D.G. Bridgewater. Just one of those things. Nou, misschien zegt u luisteraars... Eh, ja, het, het zwingde. En ik ben helemaal uit mijn dak gegaan hier in de kamer. Eh, ergens in Zandvoort of omstreken. En eh, ik kon het niet meer bijhouden. ik, ik heb toch even rust nodig. nou zijn het stormachtige tijden. Hè? Dat weten we allemaal, zodat het nieuws kijken. een beetje stormachtig weer ook. maar soms kan stormachtig weer ook heel rustgevend zijn. Tenminste, als het wordt gebracht door Joni Mitchell. Stormy Weather. let me walk in the sunlight once more. I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. It's raining grandioze zangeres. Diana Kroll was dat met It's Wonderful. Daarvoor hoorde natuurlijk Joni Mitchell. Eh, en die had het over het stormachtige weer... wat, eh, ja, wat zomaar kan gebeuren, maar wat in dit geval wel een hoop rust bood. Eh, it smells like teen spirit. En daar heeft Paul Enka het over. on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, a albino, a mosquito. worse at what I do best. And for this gift, I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. Afrika. U heeft het zojuist kunnen horen. Ja, dat is natuurlijk een man die zijn sporen heeft gezien in de popmuziek met name. Maar hij is dan natuurlijk ook eh, in staat om heel jazzy stukken eh, te laten horen. En dat heeft u zojuist eh, ook persoonlijk kunnen waarnemen, luisteraars. We gaan luisteren naar die overtones. Het is een beetje een mannengroep, heb ik begrepen. En die zeggen dat ze hun ogen niet van me af kunnen houden. Nou, mannen met mannen, hè? <laughs> ja, zo ben ik niet. Ik ben niet van die club, hoor, maar goed. er wel respect voor. Ik, uh, leef een laat leven, zou ik zeggen. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Eh, een talentvolle en eh, goed ogende mannengroep... die overtones met eh, You're Just Too Good To Be True Now. Hoe vaak zal dat nummer al gecoverd zijn? Ontelbare malen, maar altijd weer een genot om naar te luisteren. En dat genot gun ik u van harte luisteraars. Evenals Lady Be Good van Diana Reeves. tale of woe, it's terribly sad but true. All dressed up, no place to go, each evening I'm awfully blue. I must win some handsome guy, can't go on like this. I could blossom out, I know with somebody just like you. So, oh, sweet and lovely, lady be good. Oh, lady be good to me. I am so awfully misunderstood. So, lady be good to me. Oh, please have some pity. I'm all alone in this big city. I tell you, I'm just a lonesome babe in the wood. So lady, be good to me. Oh, ah, Baba, do ya do? Do boo ba doo la doo dee dee dee doo put on baby. Bo bee ba doo doo bee ba doo bee ba doo day lo ba doo ba doo baby. Show pa pa pa lo ba ba baby. weer zo'n aangename stem om naar te luisteren. Miss Diana Reeves met uh, Lady Be Good. Ja, eh, met een beetje, beetje toch eh, in een sentimentele bui. Nee hoor, onzin. Ik ben, maar ik, ik draai wel graag ook lekkere, rustige muziek. En Sand in the Clowns is natuurlijk een voorbeeld van een nummer wat... Ja, uh, kippenvelnummers zijn dat. En, en die blijven ook altijd de moeite waard om te draaien... in welk programma dan ook. Dit is de uitvoering van Karen Allison. Sand in the Clowns. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground Isn't it bliss? Don't you clowns. Quick, send in the clowns. Don't bother. get rich. And isn't it queer? clown de mensen nog voor moeten klappen ook. Nou, <laughs> dat was natuurlijk niet voor mij. Het was voor eh, James Morrison en uh, Seven Comes Eleven, want zo heette het nummer. We gaan even genieten van eh, een, een dame uit Nederland met een saxofoon. Nou, dan weet u ongetwijfeld over wie ik het heb. Candy Dulver. En zij pakt de stukken weer voor u op. Pick up the pieces. uitgevoerd, luisteraars. Het gaat nog wel een paar minuten door zo. Eh, maar ik wil ook nog wat andere muziek laten horen... in het programma eh, ZFM Jazz. Wat al meer is 25 jaar natuurlijk. Eh, een vertrouwd programma is hier in Zandvoort, bij Radio Zandvoort. En, ik ga even met u naar de boerderij van Good Old MacDonald. He had a farm en dat heb je al jaren, die boerderij. De jazzband Jukebox. slaffen we toch met z'n allen... dat die eh, good old McDonald nog steeds een boerderij heeft. Want dankzij dat feit konden wij eventjes afreizen... naar de farm van McDonald's. We gaan eh, genieten van de Crusaders met Keep That Same Old Feeling. lang ga ik nog door? We hebben nog eh, zo'n acht minuutjes te gaan, luisteraars... totdat de, eh, het nieuws en de reclame weer voorbij komen. Eh, we gaan even luisteren naar B.G. Deer. En dat is natuurlijk een uitstekende Amerikaanse toetseniste. The Old Black Magic. Black Magic. die zwarte toverkunst, dat toverde zij allemaal uit haar piano. Deze ehm, grandioze eh, Amerikaanse toetsenisten. We gaan eruit, luisteren, dat doen we met een eh, eh, ja, super commercieel dingetje eigenlijk. jazz, nou ja, jazz. ja, jazz, tuurlijk. We houden het gewoon op jazz. Uh, we rangschikken het er gewoon onder, want het is gewoon te heerlijk om, om mee te eindigen. De Carpenters, ja. De medley de kerstmedley. Ja, eh, mijn laatste jazzprogramma dit jaar. Ik eh, gun u allemaal de fantastische eh, komende weken... met, met kerst en oud en nieuw en alles wat erbij hoort. De gezelligheid, de, de lichtjes in huis, het sfeertje. Geen ruzie maken met je partner of met je, met je vriend of met je vriendin of weet ik van wie. Ook niet met je familie, gewoon lekker gezellig bij elkaar. En, eh, net als ik geniet hoor, mensen. En of we nou een winterwonderland hebben of niet, dat maakt allemaal niks uit. Als het een beetje regent, ja, jammer. Maar ja, we moeten het allemaal pikken van het KNMI. En van Piet Paulusma. En van Weerplaza. En al die weerzenders die ons... Eh, een witte kerst eh, voorlopig nog onthouden. Nou, je weet het maar nooit. We hebben nog een aantal weken te gaan en misschien dat de temperatuur daalt. En, eh, ik zal er niet meer doorheen kletsen. Veel te leuk deze muziek. Dank voor het luisteren allemaal en vrijdag de herhalingen. Dag.